Net Schut met het NOS Journaal. Er moeten landelijke afspraken komen over pijnbestrijding bij een keizersnede... zeggen de beroepsverenigingen van gynaecologen en anesthesiologen tegen Nieuwzuur. Ongeveer 10 tot 15 procent van de vrouwen heeft pijn tijdens een keizersnee... ondanks een ruggenprik, blijkt uit een groot internationaal onderzoek. In veel gevallen gaat het om spoedkeizersnedes nadat een vaginale bevalling is vastgelopen. Veel vrouwen hebben dan tegen de pijn al een minder diepe ruggenprik gehad... en diezelfde prik wordt dan ook gebruikt voor de operatie wat vaak tot pijn leidt. Na de brand in de woontorens in Hongkong worden nog altijd ruim 40 mensen vermist. Dodental is gestegen tot 146. Bergingswerkers hebben inmiddels vier van de zeven zwaar beschadigde gebouwen doorzocht. Volgens de politie kan het zoeken nog weken duren. In verband met de brand zijn in Hongkong drie dagen van rouw afgekondigd. Paus Leo is aangekomen in Beirut, waar hij begint aan zijn bezoek aan Libanon. Dus onderdeel van zijn eerste buitenlandse reis als paus. In Libanon wonen vele religieuze groepen al heel lang samen. Ongeveer een derde van de bevolking is christen. De paus wil de dialoog tussen religies versterken... maar ook aandacht vragen voor stabiliteit in een regio... geteisterd door conflicten. De reis van paus Leo duurt nog tot en met dinsdag. De Israëlische premier Netanyahu heeft president Herzog om gratie gevraagd. Netanyahu moet al jaren voor de rechter komen vanwege corruptie, omkoping en fraude. Hij kan daarvoor veroordeeld worden tot tien jaar cel. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is. Het kantoor van Herzog spreekt van een buitengewoon verzoek met aanzienlijke gevolgen. De president zegt eerst alle adviezen af te wachten voordat hij een besluit neemt. Het weer, geregeld zon in het noorden en enkele bui. Het is een graad of 8. Morgen opnieuw zonnig, maar later regen bij een graad of zes.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 is the thing we do. Now turn back and we now go back night. Raise it up and get down. Down no, turn around, nobody turn around. Cause it's sound like I make you move the so come back. Everybody know we have to come clap, clap, clap your hand if you feel it.